Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de ijskast. Hij vraagt de Eerste Kamer te stoppen met de behandeling van het wetvoorstel over verhoging van de pensioenleeftijd. Kamp wil eerst de afspraken uitwerken die vorige week in de Tweede Kamer zijn gemaakt over extra bezuinigingen. Volgens die afspraken gaat pensioenleeftijd veel sneller omhoog dan in het wetsvoorstel. De vakbonden lieten vorige week al weten dat ze het openbreken van het pensioenakkoord onverstandig vinden. Ze wachten nu eerst de uitwerking van de nieuwe plannen af. De aangekondigde langzaamaan-actie van agenten in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht mag vanmiddag doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. Agenten gaan in de steden stapvoets rijden. De burgemeesters Abu Talib en Van Aartsen wilden de actie verbieden, omdat daardoor verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Volgens de rechter komt de openbare orde niet in het geding, omdat het maar om een actie van een half uur gaat. Ook zijn burgers voldoende geïnformeerd over de actie, vindt de rechter. De protestactie van de agenten begint over een half uur. De man die bekend staat als de pyromaan van het zand is opnieuw veroordeeld. De rechtbank in Groningen heeft de man van 24 tot 5 jaar zelf veroordeeld wegens brandstichting. Hij werd schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen en inbraken in dorpen ten noorden van de stad Groningen. Tegen hem was 7 jaar geëist. Hij werd in 2008 ook al veroordeeld voor brandstichting in het Groningse dorp Het Zand. Ramsi Nasser krijgt op 10 mei de Edu Peronprijs uitgereikt voor zijn dichtbundel Mijn Nieuwe Vaderland, Gedichten van Crisis en Angst. De prijs is bedoeld voor mensen of instellingen die met een cultuuruiting bijdragen aan de multiculturele samenleving. Volgens de jury is Ramsi Nasser een echte erfgenaam van Duperon. De prijs werd eerder uitgereikt aan onder andere Marion Bloem, Anil Ramdas en Adriaan van Dis. Het weer, vanavond overwegend droog met hier en daar zon. Morgen wordt een bewolkte dag met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 Brugge 4 kilometer.